Het is Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. Natuurorganisaties houden niet langer vast aan het onder water zetten van de Hedwiegepolder in Zeeland. De Zeeuwse Milieufederatie en het Zeeuws Landschap willen een einde maken aan het slepende conflict over ontpoldering. Ze zeggen dat veel Zeeuwen een negatief beeld bij natuur hebben gekregen en dat andere kwesties daaronder lijden. De organisaties hopen nu dat er andere oplossingen kunnen komen voor natuurbehoud in ruil voor het uitdiepen van de Westerschelde. In het regeerakkoord stond al dat het kabinet Rutte daar samen met Vlaanderen naar zou zoeken. Als er geen alternatief komt, wil Rutte ontpolderen. President Assad van Syrië laat onderzoeken of de noodtoestand kan worden opgeheven. Demonstranten in Syrië eisen al weken dat de noodwetten, die sinds 1963 van kracht zijn, worden afgeschaft. De wetten worden door het regime van Assad gebruikt om Syrië in een ijzeren greep te houden. Over drie weken moet een beslissing vallen over de vervanging van de oude noodwetten. In Rotterdam zijn bij een schietpartij twee doden gevallen. Dat gebeurde in de Katendrechtse straat in Rotterdam-Zuid. De slachtoffers, een man van onbekende leeftijd en een vrouw van 27, werden door een buurtbewoner gevonden in een portiek. De vrouw woonde in de portiekflat. Er is nog niemand aangehouden, details zijn niet bekend. De politie is bezig met een groot onderzoek. In Dubai is een Nederlandse zakenman beroofd van een groot geldbedrag. Volgens lokale media gaat het om 5 miljoen dollar. De man is neergestoken en is met steekwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie in Dubai heeft vier mensen gearresteerd. Getuigen hebben gezien dat de Nederlander geld had opgehaald bij een wisselkantoor. Het is niet bekend waarom de man zoveel geld bij zich had.